Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Er is grote kans op gladheid. Vanavond laat trekt vanuit het westen sneeuw over het land... die later mogelijk overgaat in ijzel. Naar verwachting is de gladheid pas morgenmiddag voorbij. Ook winterweer in andere delen van Europa. In het zuiden van Duitsland vroor het vannacht 26 graden. En ook in Zwitserland en Oostenrijk is het koud. Roemenië en Bulgarije kampen met zware sneeuwstormen. En de ANWB waarschuwt voor problemen op de wegen naar de wintersportgebieden. Dit weekend komen zo'n 100.000 Nederlanders terug van vakantie. Die krijgen te maken met extreme kou, sneeuw en gladheid. Ook worden lange wachttijden verwacht bij de grensovergangen tussen Oostenrijk en Duitsland, waar vanwege de vluchtelingencrisis controles zijn. De ANWB houdt ook rekening met meer autopechgevallen, omdat accu's niet tegen de extreme kou kunnen. De problemen met de stadsverwarming in Ede zijn voorbij. Volgens energiebedrijf Nuon worden de huizen langzaam weer warm. Sinds gisteravond zaten 1300 huishoudens in de kou, omdat de verwarming het niet deed. De bio-energie-installatie waarin houtsnippers worden verbrand was uitgevallen. Het water dat naar de huizen gaat werd daardoor niet verwarmd. En wie vermoedt dat meisjes contact hebben met een loverboy... kan dat vanaf nu melden bij Watch Nederland. Het meldpunt is opgezet door verschillende kinderrechtenorganisaties... waaronder Ter de Zom. De politie heeft geen tijd om alle zaken op te pakken... en dus probeert Watch Nederland zelf zaken uit te zoeken... en die dossiers bij de politie aan te geven. Meisjes die te maken hebben met een loverboy... kunnen ook hulp krijgen van de organisatie. Het weer eerst nog droog, maar u hoort het al. Vanaf vanavond laat gladheid door sneeuw en ijzel. Morgenmiddag gaat de ijzel over in regen. Zondag gaat het overal dooien. Het is dan bewolkt, maar wel droog bij maxima van zo'n 7 graden.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 De column van El Kerkman om half zes. En om kwart voor zes de wonderenwereld van CFM. En in de tweede uur natuurlijk het weer voor het komend weekend. En luister goed, het gaat ijzelen en het gaat sneeuwen. En we krijgen natuurlijk ook weer kust en zee. En niet te vergeten, de groenteman. Maar natuurlijk ook heel veel lekkere muziek... en informatie over uw fantastische wasplaats Zandvoort. En we beginnen natuurlijk met een heel lekker stukje muziek. En wel Graham Nash met Encore. what you gonna do when the last show is over? And what you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over? And you can't turn your back on what you face. you're going to be when the lights are all fading? And who you're going to be when the band comes off? And who you're going to be when your heart is still aching? And you can't shrug it off with just say Yeah. mensen die het nog niet weten, ik kan het me haast niet voorstellen. Er is nog steeds een ijsbaan in Zandvoort. En wel op het Raadhuisplein. Ja, vorst of geen vorst, in december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt uiteraard een echte ijsbaan met een koek en En in dat koek daar staat... Ja, daar staan ze. Erwin Hilbers die doet aan ah, Facebook een sympathieke oproep. Op 7 januari staan Nora en Nicky op de ijsbaan om poffertjes te verkopen. Dit doen zij voor een goed doel. Kika. Ik roep alle collega's in Zandvoort, horeca op... om een fooi, die op vrijdag 6 juni wordt opgevangen... op 7 juni te doneren. Vorig jaar hebben de meiden samen ongeveer 800 euro aan poffertjes verkocht... en ik ben van mening dat we het makkelijk voor moeten kunnen zorgen...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 heet Zandstorm. Stil, maagdelijk tapijt. De zandkorrels aaneengesloten. Overweldigende eenvoud. Door niemand nog belopen. De storm verrassend stuivend. Woelt onverwachts het zand. Brengt zorgeloos opnieuw haar scherpe patronen tot stand. De zee, als een koele klucht, spetterend in zijn hand, grillig vloeiende lijnen, werpend op het naakte strand. Opgewonden, juichend, dartel, jolig als een kind, verstoor ik heel die stille pracht, omdat ik het o zo leuk vind. Sporen van mijn voeten, afdrukken van mijn hand, heel mijn eigen wezen druk ik op het zand. Zo herken ik wie ik ben, een korreltje van het zand, een vleugje natte golven een wervelwind over het stille strand. studio aan de Tolweg 10A. Die wordt altijd perfect schoongemaakt door juffrouw Janni. Ja, wij hebben ook een juffrouw Janni. Nou, dat is eigenlijk Marja van der Meer. Maar ik las net op mijn briefje dat Marja van der Meer heel erg ziek is. Marja, ik wens je het beste, dus ik zie je vanavond ook waarschijnlijk niet bij het koor. Maar nu kan je vast oefenen. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij was het een rustige jaarwisseling in Zandvoort. Ik logeerde in Leek. Ook daar verliep alles kalmpjes. Maar had de buurt gezamenlijk vuurwerk ingekocht. Wat een geweldig plan. Met een verzamelpunt in de straat waar het vuurwerk werd afgestoken. Het betekende op nieuwjaarsdag dat men ook samen de troep opruimde. Maar niet overal is de jaarwisseling verlopen zoals het hoort. Met afgrijzen lees ik in de krant over de ruilschoppers in Den Haag. Ongelooflijk dat men politiemensen en brandweerlieden bekogelt met stenen, flessen en vuurwerk. Deze hulpverleners verdienen een lintje. De geweldplegers, vind ik, moeten zwaar gestraft worden. Niet alleen in Nederland is het begin van het nieuwe jaar een schoolvoorbeeld. Het is niet te bevatten wat er allemaal gebeurt in Turkije. Met een aanslag op een nachtclub in Istanbul. Vreselijk. Onze oudste kleindochter was met haar vriend met de jaarwisseling naar Brussel gegaan. Ze belde vanuit haar hotelkamer op om te vragen wat ze het beste kon doen. Op het grote plein was veel bewaking en ze wilde daar graag naartoe. Maar of dat zo verstandig was. Je kan het toch niet voorstellen dat je tegenwoordig vraagtekens moet zetten om ergens gewoon feest te vieren. Dat geeft toch te denken. Maar kom, ik had besloten om het jaar 2017 positief in te gaan. En dat wil ik graag vast en zeker doen. Natuurlijk zal ik kritisch alles blijven volgen. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. De zomervakantie hebben we al geboekt en dat is al iets om naar uit te kijken. Ook een positief gevoel geeft ons nieuwe kleindochter Daphine... die gezond en wel de feestmaand december geboren is. En over gezond gesproken. Daar gaan we met z'n allen hard aan werken. Want gezond zijn, maar ook blijven... is zeker voor de doelgroep van mijn man en ik toe behoren een wankel gegeven. Morgen kan alles opeens heel anders zijn. Verder heb ik geen andere voornemens, want daar komt toch niets van terecht. Alleen verantwoord eten, goed bewegen en alles met mate. Dan moet het een fantastisch jaar worden. Zowel voor u als voor mij.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 starten van het nieuwe racejaar wordt traditioneel bij de nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan worden de nieuwe jaren ingeluid met vuurwerk... maar ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken afvliegen. Op zaterdag 7 januari wordt de nieuwjaarsrace verreden. De wedstrijd vormt de tweede race van het Syntax eh, Winter Endurance, Endurance Ex Kampioenschap. Het nieuwjaarsrace is uniek in Nederland, omdat de race deel in het donker wordt verreden. In de Winter Endurance Kampioenschap kan elk equipe meestrijden om de wintertitel. Men heeft niet per se de snelste auto te hebben. Wel moeten de coureurs strijden om elke seconde... om zo de zegen te pakken in hun eigen divisie. De toegang tot de nieuwjaarsrace is gratis. Maar de bezoekers die met een auto naar Zandvoort reizen... betalen 7, auto, 7 euro per auto. De locatie is circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 740 en de website is www.circuitparkzandvoort.nl Ik had het graag veranderd, maar oh, wat had ik je lief. Het ging allemaal te vlug. Je bent niet meer bij mij. Je bent niet meer van mij. Het is over, het is over en voorbij. Je was alles voor het leven, maar het is over voor jou en mij. Want het is over. time grote auto, goede baan, veel geld of een mooi lichaam... wat levert de meeste status op? Dat hangt af van of je een man of een vrouw bent... hoe oud je bent en op wie je precies indruk wil maken... zegt Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn algemeenheid geldt dat mooie vrouwen de interesse opwekken van mannen... en de jaloezie oproepen bij andere vrouwen. mooi uiterlijk werkt voor vrouwen dus statusverhogend. Bij mannen speelt het hebben van middelen een grotere rol. Dat komt tot uitdrukking in een goede baan, een grote auto en veel geld. Bij jonge mensen treden nuances op. Jonge vrouwen begeven zich op de meetingmarket. Dat, daar speelt een mooi lichaam een belangrijke rol. Bij jonge mannen werkt een goede opleiding statusverhogend. Want een goede opleiding betekent kennis, intelligentie, vaardigheden en dus de kansen op een goede baan. Voor mannen onderling geldt dat het hebben van een goede baan en een grote auto goed werkt. Maar ook het hebben van mooie vriendin of een vrouw zit de status niet in de weg. Het uiterlijk speelt ook bij vrouwen onderling een grote rol bij het bepalen van de hoogte van de status. Weinen niet wenn der Regen fällt, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. mal nicht bei dir sein. Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, dam. alle Zandvoorters. Een nieuwjaarsreceptie vanavond, 6 januari, in de haven van Zandvoort. Om van half acht tot half tien. En kan u daar niet mee aanwezig zijn? Dan niet getreurd, blijf luisteren naar ZFM. Want ZFM maakt een rechtstreekse uitzending van deze receptie. Dus blijf luisteren of ga naar de Wapen van Zandvoort.